meer nodig. Op een terroristenafdeling verblijven verdachten van een terroristisch bedrijf of mensen die tijdens hun gevangenschap radicale boodschappen hebben verkondigd. In de Friese gemeente Weststellingwerf geldt een rook- en stookverbod in bossen en op heidegronden en veengronden. De gemeente heeft het verbod afgekondigd omdat het in het gebied erg droog is. Meestal wordt het verbod op vuur maken in de openlucht pas in april van kracht. Op advies van de brandweer is het vervroegd omdat er afgelopen weekend in natuurgebieden bij Weststellingerwerf een paar branden hebben gewoed. In Syrië zijn betogers na het vrijdaggebed massaal de straat op gegaan. In onder meer de hoofdstad Damascus protesteren mensen tegen de regering. Veiligheidstroepen zouden proberen mensen in de moskeeën op te sluiten, meldt de BBC. De betogers zijn kwaad omdat president Assad de noodtoestand niet heeft ingetrokken. De noodtoestand is al sinds 1963 van kracht. De regering houdt daarmee het volk onder de duim. In Syrië wordt nu al weken geprotesteerd, daarbij vielen meer dan 60 doden. De douane in Thailand heeft een grote hoeveelheid slagtanden in beslag genomen. Het gaat om ruim 200 slagtanden van Afrikaanse olifanten met een waarde van ruim 2 miljoen euro. Het ivoor was verborgen in een zeecontainer tussen dozen met makreel. Het is de grootste ivoorvangst ooit in Thailand. De handel in ivoor is sinds 1989 verboden. Toch worden er in het oosten van Afrika nog veel olifanten gedood voor hun slagtanden. Het ivoor wordt naar Azië vervoerd om te worden verwerkt in Moedabeelden of souvenirs. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 14 graden in het noorden van het land en 19 in het zuiden.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 21 ste jaar alweer van deze hitlijst, aflevering 13. En alweer de 1e van april 2011. Ik hoop niet dat je in te veel geintjes al eh, getapt bent vandaag. Natuurlijk eh, de April Fool's Day, 1 april. Deze week daarom in de lijst 15 eh, stijgers, 6 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook drie platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. Na 18 weken doet dat de Black Eyed Peas met The Time. Brandon Flowers met Only the Young na 16 weken. En We Are Who We Are van Kesha houdt het na 15 weken alweer voor gezien. Een goede week is voor Adele. Set Fire to the Rain gaat 8 plaatsen omhoog. De snelste dalers, dat zijn er drie deze week. Rihanna, What's My Name? Adele, Rolling in the Deep. En Britney Spears, Hold It Against Me. Alle drie zakken ze in één keer zeven plaatsen naar beneden. Vorige week had langs genoteerd de Black Eyed Peas met The Time, maar die zijn dus nu uit de lijst verdwenen. Voor de snelste, eh, langs genoteerde, gaan we naar plek 38 in de lijst van Europa. We vinden Lot en Jason Derulo daar. De single Coming Home staat alweer 17 weken in de lijst. Ze zakken wel deze week en dat doen ze van 35 naar 38. Helemaal onderaan Rihanna, Who's That Chick en uh, eh, Cilla Green, It's Okay.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 17 weken lang staan ze al in de lijst van Europa met hun single Coming Home. voor de eerste binnenkomen gaan we dan naar plek 37. En als iemand zegt Fireflies, dan denk jij vrijwel zeker aan Adam Young. De man achter de artiestennaam Old City. de debuutsingle was het uh, net zo snel als dat de eh, beste man een hit wist te scoren met die debuutsingle. Verdween die ook weer uit Europa. Binnenkort komt Oval City met een eh, nieuw album trouwens. All Things Bright and Beautiful. daarop staan eh, waarschijnlijk weer herkenbare elektronische nummers. De eerste single hiervan die is ondertussen uitgelekt. Althans, die is eh, gewoon uitgebracht. Heet Alligator Sky en is weer een van de creatieve titels die Jong gebruikt voor zijn nummers. Inhoudelijk stelt Alligator Sky zeker niet teleur. Het doet veel denken aan Fireflies, al is deze eerste single van het nieuwe album toch net iets minder goed. Hoe dan ook zal City moeten afwachten wat er eh, gaat gebeuren met deze plaat. Gaan alle Europese radiostations nu echt weer overstak? Of blijft het een eh, plaatje die een beetje in de onderste regionen van de hitlijst blijft rondweven? Een begin is er, althans onderin de lijst is het beginner. Op plek 37, Oval City in the Alligator Sky. Where was That's not a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to, floating on the cloud. Can nobody come close to the concrete in the sky? Switch places, so now my ceiling is painted with cosmic spaces. Flying cracking to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. I used to catch a cab on the Monday, now a taxi, satellites on the runway. Fly, a condo on the Milky Way, a house on the cloud, and God's my landlord there's my drive. I got that. So if you need me, you can find me in the alligator sky. When the rockets came to life. zo heet de nieuwe single van uh, All City. En die komen deze week binnen op nummer 37 in de lijst van Europa. voor de volgende binnenkomen gaan we naar plek 35. Wij vinden daar Elena Alexandra Apostalanua. En die kennen wij dan weer beter gewoon als Ina. Een Roemeense zangeres die vooral electro-techno-popnummers zingt. Voorheen was deze dame erg bekend in haar thuisland Roemenië en eh, Bulgarije. Maar na de singles Amazing en 10 Minutes is ze ook eh, niet meer weg te denken uit Europa. De laatste natuurlijk komt alweer uit 2010. Tijd dus voor een opvolger. De single is al even uit, maar nu met een eh, zonnig weekend voor de boeg... wordt het toch wel tijd om hem eindelijk eens in de eh, Euro Breakdown te zetten. De set Is Up, zo heet de nieuwe single van Ina en we vinden die op nummer 35. All is about to go wow wow. What you gonna say? You act like you gon' mean, but I know that you gon' play. Break it down, dig it down, down, girl, don't even play. Once I set the moonlight, I'ma make it sound like. bought you flowers and a teddy. Posner samen met Lil Wayne en de Boom Wow Wow. Vorige week kwam ze binnen op nummer 36. Deze week drie plaatsen verder omhoog naar 33. En voor de laatste en hoogste binnenkomen gaan we één plek verder omhoog naar 32. Het lijkt er namelijk op dat eh, Nicole Searchinger eh, eindelijk een beetje begint door te breken als solo-artiest. Met Baby Love had ze al een eh, klein succesje in de United Kingdom. Maar het is de productie van Rap One die Nicole weer helemaal terug op de kaart heeft gezet. Poison die scoorde een eh, top 3 hit in de United Kingdom. De rest van Europa werd toen eh, nog niet echt vergiftigd door de ex-Pussycat Doll. Maar met de tweede single heeft Nicole Searchinger zeker weer een hit in handen. Don't Hold Your Breath is op het eerste gehoor misschien wat eh, vlak. Maar na een paar luisterbeurten is het net zo verslavend als Poison. De video die is ondertussen ook al opgenomen en binnenkort zal die ook te zien zijn op de televisiekanalen. Een tijd voor Nederland om Nicole opnieuw op te pikken. Dat alles zodat we na Passion eh, gelijk door kunnen knallen met Don't Hold Your Breath. Don't Hold Your Breath, dat is dus de tweede single van, uh, van Nicole Searchinger die in Europa uitkomt. En eh, dit zal toch echt wel een top 10 hit moeten gaan worden voor deze dame. Het begin in Europa, dat is het. En dat doet ze op nummer 32. plaat waarmee eh, Nicole Scherzinger Europa eindelijk moet gaan veroveren. Don't Hold Your Breath. Het begin is er op nummer 32. Vinden wij onderaan de lijst vandaag Rihanna, Who's That Chick? In de 15e week zak zij van 38 naar 40. CeeLo Green, It's Okay. 14 weken in de lijst van 34 zakken naar 39. Pixie Lot, Jason Derulo, Coming Home. Met 17 weken het langst genoteerd alweer. Van 35 zakken ze wel naar 38. Owl City. Alligator Sky komt nieuw binnen op 37. En 36 vinden we dan Shakira met Loka. Ina komt ook nieuw binnen op 35. The Sun Is Up. En dan weer een keer eh, Rihanna. Nu What's My Name. In de 15e week zak het van 27 naar 34. Maar ik Mike Posner samen met Lil Wayne. Boom Chicka Wow Tweede week eh, dat zij in de lijst staan. Van 36 omhoog naar 33. En Nicole Searching hoorde je net. Don't Hold Your Breath. Nieuw binnen op 32. 31, die is er voor uh, Maroon 5. Never I Leave This Bed. In de tiende week zakken zij van 26 naar 31. En de man die het wel weer goed doet, dat is eh, James Blunt. Voor zover dan, so far gone. In de derde week omhoog van 33 eh, naar nummer 30. So Far Gone. Nou, zover zijn we nog niet, We zijn pas bij nummer 30. We moeten nog tot en met nummer 1 draaien, natuurlijk. Maar dat komt helemaal goed. Nog anderhalf uur lang eh, de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. De 40 beste platen van Europa staan voor je klaar. ZFM, Westkust, weerbericht. Natuurlijk gaan we ook even kijken naar het weer, want vandaag overheerst de bewolking. En vanochtend viel er zelfs wat lichte regen. Vanmiddag blijft het dan wel droog en komt af en, toe, af en toe de zon voorbij. Nou, ik heb hem nog niet echt voorbij zien komen hoor. De wind die wijt overlap matig aan zeekrachtig en de temperatuur die loopt op naar maximaal 17 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft wel droog en het koelt af naar een graad of 9. De wind die eh, draait naar het zuiden en is overwegend matig van kracht. Morgen kunnen we wel eens de warmste dag van 2011 gaan noteren, want de temperatuur die zal stijgen in de middag naar maximaal 21 graden zelfs mogelijk dat we een datumrecord gaan vestigen. Want het is op eh, de 2 april op Schiphol nooit warmer geweest dan 21,4 graden. Deze waarde werd eh, precies 10 jaar geleden genoteerd. En toen dus op 2 eh, april 2001. Verder schijnt morgen dus geregeld de zon en blijft tot in de avond droog. En morgenavond kan het lokaal tot onweer komen. Wind wij dan uit zuiden, overland matig aan zeekrachtig. En zondag gaan we de wolking een beetje voortzetten, er is wel wat ruimte voor de zon, maar niet heel veel. Het blijft wel droog en er waait een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur die is eh, duidelijk lager dan morgen. Het wordt zondag niet warmer dan eh, een graadje of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Ivo Lingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 2 kilometer en voor afrit Bunschoten 5. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof, en Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Akersloot 3 kilometer. De A10 West richting Zaandam. Voor de Koentunnel staat er 4 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht 2 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoop Everdingen en Lexmond 2 kilometer. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen de Uithof en Afrit en Dolder 2 kilometer. En op diezelfde A28 Richting Amersfoort tussen afrit Den Dolder en afrit Maarn 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het ritme van Zandvoort. ZFM. Short van Ladies and gentlemen, let's go. Hit it. This kitten got your tongue tied in knots, I see Spit it out, cause I'm dying for company I notice that you got it, you notice that I want it You know that I can take it to the next level, baby countdown of the continent.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 Alex Jordan hoorde je met Happiness. In de derde week dat zij in de lijst van Europa staat gaat ze omhoog en wel van 31 naar 26. En dan voor de nieuwe single van Britney Spears, Till the World Ends. Zij kwam vorige week eh, binnen op nummer 32. Deze week gaat ze nog vier plaatsen verder omhoog naar 28. Tijd voor een plaat die vorige week ook hoog binnenkwam, toen al meteen op 29. Deze week snoepen ze er nog eh, vier plaatsen verder vanaf. Het snoepen dat kan je op twee manieren zien. Dit is namelijk een eh, Snoop Dogg. We zijn met David Guetta aan hun eh, single Sweat. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can make you give it up, give it up Till you say my name like a jersey, jersey Shutting down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.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 Je radio staat op CFM. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Euro Breakdown. De top 40 eh, van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze allemaal even voorbij. Mocht je nou op vrijdag eh, geen tijd hebben om te luisteren. Zaterdag doe ik het gewoon nog een keertje voor je. Dan tussen 7 en 9. Dan gaan we gewoon in de herhaling. En dat anno 2010 samenwerking het goed doen, dat hoorden we net wel. You and Me at Six samen met The Shitty met Rescue Me. En voor de samenwerking tussen Snoop Dogg en David Guetta Sweat. De een op 25 en de ander hoorde je net op 24. Maar plaatjes alleen maken, dat kan anno 2011 ook nog wel. Een van de mannen die dat goed kan, dat is eh, Bruno Mars.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 Dre, Eminem en Skylar Grey. I Need a Doctor. Dat is de nummer 21 alweer van week 13 2011. Kijken wij even achterom naar 30 tot en met 21. Vinden we op die 30ste plek James Blunt voor uh, So Far Gone. De derde week omhoog van 33 naar 30. Van 23 zakkend naar 29 in de 13e week. B.O.B. Don't Let Me Fall. Britney Spears, Till the World Ends in de tweede week vier plaatsen omhoog naar 28. Drie plaatsen verlies, 12 weken in de lijst, Pink, Fucking Perfect. Alexis Jordan, Happiness, wat een heerlijke plaat is dat. In haar derde week gaat ze omhoog van 31 naar 26. Snoop Dogg samen met David Guetta en Sweat in de tweede week omhoog van 29 naar 25. Van 28 naar 24 in de vierde week You and Me at six. samen met uh, Shitty en Rescue Me. Bruno Mars, The Lazy Song, I'm Not Doing Anything in de vierde week van 25 naar 23. Adela, Rolling in the Deep, staat 16 weken in de lijst. Zak 7 plaats van 15 naar 22. Dr. Dre, Eminem, Skylar Grey, I Need a Doctor. In de vijfde week blijven zij zitten waar ze vorige week ook zaten op nummer 21. Nummer 20, die slaan we over, is in handen van Britney Spears. Hold It Against Me. In de twaalfde week zak zijn hang van 13 naar nummer 20. Nummer 19, die krijgen van mij nog tot aan het nieuws van uh, eh, 4 uur. Na het nieuws van 4 uur ben ik gewoon nog een eh, uur lang bij je. Gaan we even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Daar eh, drie nieuwe binnenkomers. En gaan we natuurlijk ook naar de nummer 1 van Europa. Of dat nog hetzelfde is als vorige week, dat hoor je even voor het nieuws van 5 eh, uur.